uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nune gaat definitief niet fuseren met de gemeente Eindhoven. Een meerderheid van de Provinciale Staten Noord-Brabant... heeft gestemd voor het stoppen van het fusieproces. De provincie begon jaren geleden onderzoek naar een fusie... vanwege bestuurlijke problemen in Nune. In de gemeenteraad werden bijvoorbeeld familieruzies uitgevochten. De stemming vandaag in Provinciale Staten was het gevolg van een burgerinitiatief vanuit Nune. De SP, de coalitie in Brabant, was altijd voorstander van de fusie, maar stemde vandaag tegen het plan. Eerder was al een poging tot een fusie met Zon en Breugel mislukt. De leider van de afdeling Geleen van motorbende Satudara heeft negen jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. Negen andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer verboden wapenbezit en afpersing. Ook werden leden die zich niet aan de regels hielden door de mannen mishandeld. Bij invallen zijn grote sommen geld, wapens en motoren in beslag genomen. In het clubhuis in Geleen trof de politie ook een Kalashnikov aan waarmee was geschoten. En Auschwitz-overlevende Frida Menko is overleden. Ze is 93 geworden. Frida Bromet Menko werd in 1944 via Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz afgevoerd. Ze verrichtte daar dwangarbeid en werd ernstig ziek. Ze overleefde het kamp ter nauwe nood. Menko is altijd het verhaal blijven vertellen van de vernietiging van de Joden... in documentaires en televisieprogramma's en vooral op scholen. Na de oorlog speelde ze een belangrijke rol in de liberaal-Joodse gemeenschap. Daarvoor kreeg ze in 1991 een koninklijke onderscheiding. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven nul langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust.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 It's that one thing that gets the people going. the kick. Johnny, Johnny, johnny la gente está muy loca. Ka, ka, ka, La gente está muy loca. What La gente está muy loca. I'm loca. What the La gente está muy loca.